Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn in Mexico meer dan 2000 mensen ontvoerd door drugskartels. Dat zegt de Mexicaanse regering. Kartels ontvoeren migranten die vanuit Zuid-Amerikaanse landen via Mexico onderweg zijn naar de VS. Ze eisen duizenden dollars losgeld voor hun vrijlating. Ook dit jaar blijven de ontvoeringen aanhouden. Deze week werden nog 10 Colombianen ontvoerd. In de zaak rond de kapitoolbestorming in Washington is de hoogste straf tot nu toe uitgedeeld. Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot 14 jaar cel. De man viel tijdens de bestorming samen met zijn vrouw agent aan met pepperspray en een stoel. Hij had al een strafblad en moet nu 14 jaar de cel in. Bij overstromingen in het oosten van Congo zijn bijna 180 mensen om het leven gekomen. Twee rivieren zijn buiten hun oevers getreden door stortbuien. Ook zijn er aardverschuivingen. Onder de slachtoffers zouden veel kinderen zijn. Het dodental loopt mogelijk nog verder op... omdat er nog een onbekend aantal mensen is vermist. Bewoners van de Willemstoren in het centrum van Rotterdam... zijn gisteravond opgeschrikt door trilling in het gebouw. De brandweer kwam rond 10 uur met een specialistisch team naar de Willemstoren voor onderzoek. Ook werd een drone-team ingezet voor inspectie van het dak. Na twee uur bleek er geen sprake van instortingsgevaar en konden mensen weer naar binnen... Komende ochtend gaat het onderzoek naar de trillingen in de Willemstoren verder. En vandaag is het de dag van de kroning van de Britse koning Charles. Gisteravond start het officiële programma met een receptie op Buckingham Palace. Onder meer de vrouw van de Oekraïense president Zelensky en de vrouw van president Biden waren aanwezig. Namens Nederland waren prinses Beatrix en kroonprinses Amalia naar Londen afgereisd. Charles wordt vandaag in Westminster Abbey gekroond in het bijzijn van meer dan 100 staatshoofden. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt. Later deze ochtend iets meer zon. Vanaf de middag neemt de bewolking weer toe met kans op regen en onweersbuien. Eh, het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7, Zaanstad richting Hoorn.